Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tornado's die afgelopen nacht over het middenwesten en zuiden van de VS raasden... hebben aan zeker 18 mensen het leven gekost. Daarmee is het dodental inmiddels flink opgelopen. In onder meer Arkansas, Indiana, Alabama, Illinois, Mississippi en Tennessee... zijn dodelijke slachtoffers gemeld. In totaal waren er 50 tornado's in de VS. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Er is ook veel schade aan gebouwen. Bij Chicago bijvoorbeeld stortte het dak van een theater in... waar een een concert was. Daarbij viel één dode en raakten bijna 30 mensen gewond. In Iran heeft een man twee vrouwen besmeurd met waarschijnlijk yoghurt... omdat ze geen hoofddoek droegen. Op beelden is te zien dat de man een winkel inloopt... en de moeder en haar dochter aanspreekt. De drie krijgen een woordenwisseling... en daarop pakt de man iets wat lijkt op een bak yoghurt... die hij boos over de hoofden van de vrouwen gooit. De politie heeft hem aangehouden voor het verstoren van de openbare orde... en de vrouwen zijn gearresteerd omdat ze hun haar niet hadden bedekt. De Iraanse president benadrukt dat vrouwen zich aan de wet moeten houden... en dus een hoofddoek moeten dragen. Klimaatactivisten in Rome hebben het water van de bekende fontein bij de Spaanse trappen zwart gekleurd. Drie demonstranten goten er een plantaardige zwarte kleurstof in. Ze roepen de Italiaanse overheid op om te stoppen met milieubelastende subsidies, waaronder fossiele brandstoffen. De politie heeft het drietal opgepakt. In de Eredivisie heeft AZ gelijk gespeeld tegen Herenveen. Het werd 1-1. Daarmee dreigen de Alkmaarders hun droomseizoen in een paar wedstrijden te verspelen. Ajax en PSV lijken nu de belangrijkste kandidaten voor de tweede plek op de ranglijst... en het ticket voor de Champions League. AZ staat nog wel derde met één wedstrijd meer gespeeld. Dan het weer in het zuiden nog buien. In het noorden op de meeste plaatsen droog. Tijdens opklaringen ligt de temperatuur rond het vriespunt. Vannacht in Limburg regen. Verder is het droog. Morgen is het een zonnige dag. En dan wordt het maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er is een technische storing bij de Zeevinsluizen bij Den Oever. Het verkeer wordt beurtelings eh, over één weghelft geleid. Dat geeft nu wat vertraging eh, richting Heerenveen.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 En eh, het grapje van eh, de Nightwalk vanavond is geen grapje, want we zijn er echt bij hoor. Tot middernacht zijn we bij. En als opening hoorde muziek van Joto met Just Over. Onderweg zometeen Casey I en Jojo. Dat is een R&B-formatie eh, uit Amerika. Het, zijn twee heren die vroeger meededen aan Jodeci. Ook ja, nog meer muziek van hun. Ik heb twee plaatjes van hen uitgekozen. Maar eerst hoor je DJ, James Stark en Alfredo Gerald met Fire. Door het alleen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. stage. Saturdays, 9 to midnight on your number one. C. C. C. C. FM. FM. FM. FM. Als we dat doen is het eh, UK Garage. Het was Casey KCI en Jojo met Tell Me It's Real. Dan in, een, eh, een beetje een uptempo eh, garage jasje. En daarvoor hoorden we Casey KCI en Jojo met All My Life. En dat was de Dance Radio Remix. Want ja, beetje hip-hop R&B op de radio, maar het moet wel een beetje tempo hebben. Want... Als het heel rustig is, dan stort je waarschijnlijk in. En dan schrik je waarschijnlijk als ik straks weer een snelle plaat in ga starten. Het is even tijd een beetje shownieuws. Childish Cambino heeft volgens de rechter geen plagiaat geplaagd met zijn nummer This is America. Muzikant Kid West had de rapper aangeklaagd wat liet te veel op zijn Made in America zou lijken. Volgens de rechter die de zaak behandelt is, even, eh, is van grote gelijkenissen geen sprake. Een vluchtige vergelijking met de beschuldigde compositie leert eh, dat de refreinen inhoudelijk totaal anders zijn en niet wezenlijk op elkaar lijken te lezen in een, eh, in verklaring. We zijn erg dankbaar voor de beslissing van de rechtbank, zegt de advocaat van eh, Donald Clover. Zoals het Zuiden's Cabino eigenlijk heet. Tegen muziek muzieksite eh, Pitchfork is er geen zaak aangezien er geen sprake is van inbreuk op copyright. Dat was snel duidelijk door een simpele vergelijking van de nummers. Ook de advocaat van Kid West reageerde allereerst door te laten weten teleurgesteld te zijn. En hij overweegt in beroep te gaan. Nou, ik heb de plaatjes eens naast elkaar gehoord, maar <laughs> ik weet het niet hoor. Maar ik vind het totaal die niet op elkaar lijken. Misschien een ik geen van muziek, dat kan natuurlijk. Ik ben ook maar gewoon een radio-dj die eh, als hobby op de radio zit. Maar volgens mij is het een beetje bullshit. En in de hoop zijn gestolen gitaren terug te krijgen... deed eh, Casper Starreveld van Kensington uh, van de week een oproep in Opsporing Verzocht. De kostbare instrumenten werden in februari ontvreemd uit een muziekstudio in Benschop. Ja, en het is de laatste tijd een beetje raakweefd gehoord op het nieuws. Maar de laatste tijd worden er heel veel muziekstudio's worden er, wordt er ingebroken. Want ja, er staat hele dure apparatuur en die wordt dan gestolen en dan, uh, ja, is weer goed voor de zwarte markten. Dus eh, ja, en ehm, Casper uh, ja, van Kensington, die hoopt toch echt dat zijn gitaren weer terugkomen. En niet dat hij ze straks op eh, Marktplaats ziet en dat hij ze weer terug moet kopen natuurlijk, hè. CFM's antwoord, de Nightwalk, ik lul weer veel te veel. Het is tijd voor muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Artful en Whitney Fusing Terry Walker met Missing You. Je het nu hier op de radio. And now I'm missing you. we were just on the phone. Remember when you used to hold my hand? You didn't care if anybody saw, just you and me. We were just so in love. Danforth. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. en Into the Groove. Je hoort de string, je hoorde de stringmix. Niet je hoort, maar je hoorde de mix. En daarvoor horen we Maleka, een white labeltje. Het is even tijd voor de partyupdate. Wat voor leuke feesten allemaal gaan op deze zaterdag 1 april. Nee, het is geen grap. Er zijn echt feestjes vanavond. En zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. En natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Die heeft een line-up in handen van de vrijdag en zaterdag. En vanavond heeft Raimundo meegenomen Santo. En Marie Sugarware en MC is Janto. Vanavond dus in de Escape het wekelijkse feestje Brainwash. Als we doorlopen komen wij Club R. Daar is vanavond het throwback. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En daar is heel andere muziek als in eh, Escape. Daar is vanavond eh, R&B en hip-hop zoals elke week. Throwback, afgekort eh, thrwbck.nl. Of gewoon even kijken op de website van R. dat is R.nl. En nog een R&B feestje vanavond in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore dat begint zoals altijd rond de klok van middernacht. En dat duurt tot vijf uur in de ochtend in de Melkweg. En dat is ook hip-hop en RB. En voor meer informatie, encoreamsterdam.nl. Encoreamsterdam aan elkaar geschreven.nl. Of gewoon even op de website van Melkweg kijken, dat is melkweg.nl. En vanavond DJ Kees, Lee Mills, Joe Prime. En eh, nog meer, maar eh, dat eh, krijg je daar allemaal voor je kiezen. Dus vanavond dus encore in de Melkweg in Amsterdam. En nog een groter feestje in Amsterdam, maar vlakbij. Almere, 20 minuutjes verder rijden. Is vanavond de Funkadelic 15 Year Anniversary, The Last Dance. Het begint om 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Dat gebeurt allemaal in het Witte Huis in Almere. En dat is house, tech house, deep house en techno. En je mag naar binnen als je 21 jaar of ouder bent. En eh, eh, de kleding is belangrijk. Wit en of zwart, anders kom je er niet in. En voor meer informatie funkadelicevents.nl of wittehuis-events.nl. Eh, Met onder andere Eric Benny Rodriguez, Carchal Laverne, Lola Flair, Shane the Carpenter RG25. Dat allemaal dus vanavond in eh, het Witte Huis in Almere van Godelk 15 jaar anniversary, The Last Dance. Zo, ben je weer helemaal op de hoogte. Gaan we door met muziek, want ik loop weer veel te veel. Onderweg zometeen Skrillex en Fred again. Maar eerst die Honey Love met uh, 336.5. 5. Gewoon luisteren en je hoort het. <laughs> We go I need you by my side 365, 65 We go up, live by Think I need you by my side 365, 65 We go na na na na na Na na na na na Na na na na na Na na na na na We go, we go na na na na na Na na na na na Na na na na na your Saturday night party destination. That's my man throwing down. You've got it locked to the night walk with Mario Zanfort. Are you ready? On CFM. up, never gonna win a war rumble. But when I come for you know what I loved it. I send shots for your demon leader. I make a witness decide to vacate the war's gates, we just like the right leaders. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Kid in the jungle. Kid in the jungle. Yo, you hear that? Kid in the jungle. Kid in the jungle. Kid in the jungle. The jungle. The jungle. The jungle. The jungle. Jungle. The jungle. Jungle. Jungle. Jungle. Jungle. Mario Zanfor live on ZFM. ZFM. Carmina Die met Making Moves. En daarvoor hoorde je Skrillex, Fred Again en Flowdown met Rumble in de DJ Dark Remix. zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs, op de streams, op de festivals... en natuurlijk op de radio en ook hier natuurlijk in de Nightwalk. Deze week op 10, Don met Early, Of oftewel I Really Love You. Op 9, D.O.D. met Set Me Free. Op 8, Todd Edwards en Mand met Proviance. Proviance moet ik zeggen. Moeilijk woord. Op 7 deze week, Another and Abel Balder met Relax My Eyes. Op 6, Paulina en A-Studio met S SOS. En dat is in eh, de Skylar remix. De Nick van Julie Extended Edit. Op 5 deze week Eats Everything en Shazam met Get Up. Daar zijn we vandaag mee geopend. Op 4 deze week Laya en uh, eh, Boezwakka. In de remix van Paul voor met Love Story versus Finally. En op 3 deze week Lars in de remix van Riverstar met A Part Of. Op 2 Kleptone, Euphoria. En deze week op 1 nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10. Jamie Jones met Lose My Mind. En die hoor je nu op de radio. nummer 1 in the Nightwalk in Jamie Jones. Okay, alright, looking for a certain type to change my life and knows a way to get me high. Don't break my vibe, keep it honest, don't tell lies. Lose my mind, lose my mind, lose my mind. lose my mind, Check it out, y'all street with my Nikes on. Everybody's in the zone, playing games like practice zone. Pumped up, I'm walking down the street with my Nikes on. Everybody's in the zone, playing games like practice zone. Pumped up, I'm walking down the street with my Nikes on. Everybody's in the zone, playing games like practice zone. Pumped up, I'm walking down the street with my Nikes on. Everybody's in the zone, playing games like practice zone. Pumped up. down the street with my Nikes on. officiële muziek oude gouden klassiek van Ron Carroll in een nieuw jasje gestoken. Het was eh, Joel Corey en Ron Carroll met Nike's. En daarvoor muziek van Babes on the Run. Dus samen met Krasivica met Fly High. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor een uur lang het beste van de clubs. Met DJ Mauzo in zijn Global House 5. Dus straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli.